Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft volgens een Amerikaanse krant gebeld met de Russische president Poetin. Trump zou tegen Poetin gezegd hebben dat de oorlog in Oekraïne niet verder moet escaleren. Ook zou hij hem eraan herinnerd hebben dat het Amerikaanse leger volop aanwezig is in Europa. Trump wil volgens de krant nog een keer met Poetin bellen om het over een snelle oplossing van de oorlog te hebben. Tijdens zijn verkiezingscampagne zei Donald Trump dat hij als president de oorlog in Oekraïne binnen 24 uur zou stoppen. Een dodelijke steekpartij in Vlissingen vannacht. De politie vond vlak na middernacht een neergestoken man op straat, vlak bij een huis. Hij overleefde ter plekke. Niet veel later werd er iemand opgepakt. En op een parkeerterrein in Rijsenhout in Noord-Holland zijn vannacht tientallen auto's uitgebrand. Op die plek staan auto's van mensen die het vliegtuig pakken bij Schiphol, vertelt de brandweer. Ah, hier staan eh, voornamelijk ouders van eh, mensen die op eh, vakantie zijn. En ja, als die terugkomen dan treffen hun eh, geen auto's meer aan. Het vuur begon rond drieën. Op foto's is een grote vlammenzee te zien. De brandweer heeft er zijn handen vol aan. Het grootste deel van de branden hebben ze geblust. Maar er staan ook elektrische auto's in de fik. Die zijn moeilijk te blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En begraven en cremeren, dat zijn opties die je wel kent. Maar misschien kan je jezelf in de toekomst ook laten veraarden na je dood. Je lichaam wordt dan in een speciale capsule gecomposteerd... oftewel omgezet in vruchtbare aarde. Op sommige plekken in Duitsland mag het al... en de Stichting Veraarden wil dat het ook in ons land mogelijk wordt. Die stichting liet aan verslaggever Lennart Wolf zien... wat er dan uiteindelijk overblijft van een lichaam. Dat ziet eruit als aarde, hele donkere aarde... zoals je die als potgrond eigenlijk in het tuincentrum koopt. Zo ziet het eruit. Eh, ga ik toch ook even voelen. Ja, het voelt als hele droge aarde, maar wel als aarde inderdaad. Toch wel heel bijzonder. <laughs> Ja, het is, maar ook heel normaal. <laughs> ja, het is, eh, het is eh, wat we uiteindelijk allemaal zijn. Aarde. Deze aarde was van een varken, want mensen mogen in ons land dus nog niet veraard worden. De stichting hoopt dat het over vijf jaar wel mag. Het weer nog, een grijze dag met vanochtend buien. Later trekken die weg en zijn er opklaringen. Maar daarna komt de regen weer terug. Vooral in het noorden is er ook kans op onweer. Het wordt vandaag ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend. 3 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.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 Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Psychiatrische inrichtingen zetten patiënten nog altijd in de isoleercel... terwijl acht jaar geleden juist werd afgesproken om die isoleercel in 2020 af te schaffen. In plaats daarvan steeg het aantal opsluitingen met 10 en mensen die in de zorg of de horeca werken... hebben vorig jaar het vaakst te maken gehad met ongewenst gedrag... blijkt uit onderzoek van het CBS. Dan gaat het om zaken als seksuele intimidatie, geweld of pesten. Het weer, het is bewolkt vanuit het noorden nog een enkele bui. In de ochtend wat zon, later weer buien met flink wat wind... en ongeveer 12 graden. sailing by I found my meaning in this life Clear white is flying in my eyes Underneath a blue, blue sky The waves come rolling in with a tide people rushing by, by, by.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 When and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends.